Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De 13-weken-echo wordt standaard voor alle zwangere vrouwen en wordt vergoed. Staatssecretaris Blokhuis hoopt dat het volgend jaar al ingevoerd kan worden. Het duurt nog even omdat er onder meer extra echoscopisten moeten worden opgeleid. En met de echo kunnen ernstige afwijkingen bij de baby eerder worden opgespoord. En de 20 weken echo wordt op advies van deskundigen vervroegd... van uh, eh, 18 tot 21 weken, bij voorkeur in de 19e week. Ouders hebben zo meer tijd om te beslissen over een eventuele abortus. De grens daarvoor ligt bij 24 weken. Er is een verdachte aangehouden voor de zware mishandeling met een honkbalknuppel van een automobilist in Kortenhoef in april. Het slachtoffer kreeg klappen tegen zijn hoofd van een man die boos was nadat de twee op elkaar waren gebotst. de verdachte is een man van 38 uit Hilversum. Gisteren besteden opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Dat leverde een gouden tip op. Winkels die sigaretten en andere tabakswaren verkopen... die krijgen een half jaar langer de tijd om ze uit het zicht te halen. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat het uitstalverbod niet op 1 januari... maar op 1 juli volgend jaar ingaat. De sigaretten in tankstations, tabakswinkels en supermarkten... moeten van het kabinet uit het zicht om roken zo zoveel mogelijk te ontmoedigen. En tijdens de storing van vorige week is ook in de regio Den Haag iemand overleden... nadat de hulpdiensten er langer over hadden gedaan dan normaal. Eerder bleek al dat bij een reanimatie in Breda en in Hengelo... twee mensen zijn overleden tijdens de storing. In alle gevallen is niet zeker dat de onbereikbaarheid van 112 echt wat heeft uitgemaakt. Het weer nog vanavond en vannacht verdwijnt de meeste bewolking. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, later wat meer stapelwolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Dat is iets warmer dan vandaag. De dag daarop wordt het ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de regio Noord-Holland blijft het druk met op dit moment nog altijd 19 files. Dit zijn de uitschieters. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Heemskerk. 7 kilometer na een ongeluk. De A10 tussen Amsterdam-Geuzenveld en Zeeburg. 13 kilometer file richting het Koenplein. A27 Utrecht-Almere. Bij Almere Haven 10 minuten extra. De N208 Haarlem-Velzen voor de aansluiting met de A22. 20 minuten extra. En de N200 Amsterdam halfweg 10 minuten voor halfweg.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 They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now you, this is just a good time, but for me, this is love all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, Every day I wake up hoping to die. She said, Inga, I know about pain, cuz me and my sister ran away, so my daddy couldn't rape us.